7 uur. Dit is Maud Schreurs met het. In de Amerikaanse staat Texas zijn 26 doden gevallen, onder wie kinderen. Zeker 15 mensen raakten gewond. Een man opende het vuur bij een baptistenkerk in het dorp Sutherland Springs, op zo'n 60 kilometer van San Antonio. De dader is een 26-jarige veteraan. Hij vluchtte naar de schietpartij in een auto en er volgde een korte achtervolging. De man is dood. Het is onduidelijk of hij zelfmoord heeft gepleegd of dat de politie hem heeft gedood. Over zijn motief is nog niets bekend. De Catalaanse ex-premier Puigdemont en vier ex-ministers... die zich gisteren bij de politie hadden aangegeven... zijn vrijgelaten, op voorwaarde dat ze in België blijven... tot hun zaak door de rechter is bekeken. Spanje heeft een Europees arrestatiebevel uitgegeven voor de vijf. De Belgische rechter kijkt alleen of ze aan Spanje moeten worden overgedragen... en of ze daar een eerlijk proces zullen krijgen. Niet alleen vertrouwelingen van president Trump komen voor in de Paradise Papers... waarin nieuwe onthullingen staan over belastingparadijzen... ook de Britse koningin Elizabeth wordt genoemd. Ze zou zo'n 10 miljoen pond hebben geïnvesteerd in een fonds op de Cayman-eilanden. Het fonds heeft geld gestoken in een Brits bedrijf... dat tegen woekrentes elektronica verkoopt. In de ruim 13 miljoen bestanden die zijn gelekt naar een Duitse krant... komen ook de popsterren Madonna en Bono voor. De MRSA-bacterie lijkt nu ook op te rukken buiten ziekenhuizen. Nieuwsuur meldt dat steeds vaker thuiszorgmedewerkers het risico lopen besmet te worden met de bacterie. Zo waren het afgelopen jaar vijf uitbraken in Friesland. MRSA is resistent tegen de meeste antibiotica en kan bloedvergiftiging, botinfectie of een longontsteking veroorzaken. Het hier eerst nog fris met temperaturen tussen 0 en 5 graden. Overdag flinke periode met zon. Het wordt zo'n 11 graden. En ook morgen vrij zonnig en droog. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude 12 kilometer. Vertraging 20 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt plein 6 kilometer na een ongeluk.